Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd wordt in Istanbul gepraat over een mogelijk staakt het vuren in Oekraïne. De top was onder meer een idee van Rusland. Maar ja, of dat land echt geïnteresseerd is in vrede... veel Oekraïners geloven er niks van, zegt verslaggever Wessel de Jong. Hij is in Oekraïne. Ik zit hier ongeveer op zo'n 80 kilometer van de Poolse grens. Nou, het was luchtalarm, explosies, eh, de drones eh, kwamen hier binnen, luchtafweer, dus noem maar op. Dus de oorlog, die eh, kan je wel zeggen, is hier in volle gang op dit moment. Dat was misschien wel het allerduidelijkste antwoord dat Moskou kon geven. Lang was onduidelijk of president Poetin zelf ook naar de top in Istanbul zou komen. Maar hij heeft alleen onderhandelaars gestuurd. Die gaan zo dus praten met de mensen van president Zelensky. Het enorme superjacht dat vorig jaar zonk voor de kust van Sicilië... was kwetsbaar voor harde wind, dat zegt een Britse overheidsdienst. Volgens hen wist de bemanning niet dat het al kon zinken... bij wind van minder dan 120 km per uur. Op de dag van de scheepsramp woei het zelfs nog harder. Het jacht sloeg om en was een paar tellen later gezonken. Zeven mensen kwamen om, onder wie de eigenaar en zijn dochter. Onderzoekers hebben in Australië sporen gevonden van het oudste reptiel ooit. Het gaat om 17 versteende pootafdrukken van zo'n 355 miljoen jaar oud. Die werden gemaakt door een hagedisachtig beest dat op het land leefde. De onderzoekers zeggen nu dat dieren waarschijnlijk al veel eerder uit het water kwamen... en op het land gingen leven dan we dachten. Tot nu toe waren de oudste reptielensporen maar 318 miljoen jaar oud een man in Florida heeft schuld bekend in een opmerkelijke zaak. Zijn vrouw ontdekte dat hij tijdens hun huwelijk ook zat rond te scharrelen op een datingsite. Toen ze dieper ging graven zag ze dat hij op meerdere sites profielen had aangemaakt. En dat niet alleen. Het lukte haar ook om in contact te komen met twee andere vrouwen... die allebei ook met haar man waren getrouwd. Tegelijk dus. Waarschijnlijk was hij uit op één ding, geld. day we got married, he was like, well, we need a joint we need to make your bank account a joint bank account. Child support, alimony, um, anything that comes with, you know, the extra perks of marrying a newly single divorced woman. So he hit the jackpot here. He did, 100%. De vrouwen waren natuurlijk pislink en sleepten de man voor de rechter. Hij heeft toegegeven en kreeg binnenkort zijn straf te horen. Opvallend genoeg had hij iemand bij zich in de rechtszaal, zijn nieuwe vriendin. Het weer nog. In het midden en zuiden eerst wolken. In het noorden is er al wel meer zon. Later breekt die overal door en wordt het weer een prima lentedag... bij 15 tot max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan meerdere files op de A10, de ring bij Amsterdam. Op de ring west richting Rotterdam, bij knooppunt Amstel een kwartier op oponthoud... En rijd je op de Ring Oost richting Utrecht... dan kun je bij afrit Amsterdam Centrum... tussen de 10 en 15 minuten extra reistijd rekenen. De A6 Lelystad richting Muiden, bij Muidenberg 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht vielen bij de Leidse Rijntunnel. Hier is de vertraging nog net geen 10 minuten. Rijd je op de A27 van Almere naar Gorkum... verwacht dan bij knooppunt Lunette zo'n 10 minuten extra reistijd...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 soms dan lijken dat ze bijna zat te dromen. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en over wat ouders gingen scheiden. Maar Monica die haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden.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 stift op zijn a You ain't no slightly ghetto, ghetto. She booze, shadow, shadow. She five five brown eyes. It's the leto, leto. When did you come along? Oh, you got two or three. That ain't no thing, baby girl, cause I got two with me. And we gon' all kick it, and you about to see just what a day would be if you was in the ride. come on, come on. And all my East Coast shorties, come on, do that thing. I said, dance for me, dance for me, yeah. And all my West Coast shorties, come on, do that thing. Come on, come on, come on, come on, come she still talking loud. I heard her better now. She keep a thong print oh. in any weather now. No sight of a band, but I can hear the horns playing. Oh, she got me hypnotized, just like that Biggie guy. Cause she been trying to prove a point since we been inside. can we wait get it on, just wait till we get home.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 Hey, hey, I wanna be a rock star. ZFM. 神，哈哈。